9 uur. Waterwalgemoed van het NWS Journaal. Over een uur beginnen koning Willem-Alexander en koningin Maxima... met hun staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland, waar het 12 uur later is dan hier. Het bezoek wordt in Wellington officieel geopend... met een ceremonie van Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Verder spreekt het koningspaar op de eerste dag met minister-president Key... en bezoeken ze een bedrijf dat beelden en geluiden heeft bewerkt... voor films als The Lord of the Rings, die in Nieuw-Zeeland is opgenomen... Het staatsbezoek duurt drie dagen. Er is ook een handelsdelegatie mee. In de buurt van Rome zijn door noodweer twee mensen om het leven gekomen. Een man van 23 kwam om toen twee verdiepingen van een gebouw instortten door een tornado. Een tweede slachtoffer werd geraakt door een omvallende boom. Verder zijn er in Rome zelf op verschillende plekken overstromingen. Ook veroorzaakt slecht weer overlast in de provincie Toscane. In het stadje Siena werden 60 studenten geëvacueerd uit hun huis... waarvan de vloer dreigt in te storten. De rivier de Arno bij Florence staat gevaarlijk hoog. Bij gevechten tussen twee milities in Somalië zijn zeker 20 doden gevallen en 80 mensen gewond geraakt. De gevechten waren in een centraal gelegen stad, waar milities uit twee regio's om de macht strijden. Weken geleden leidde het geweld al op in die stad. Maar vorige week werd er dankzij bemiddeling van Dubai een wapenstilstand gesloten. De strijdende partijen geven elkaar de schuld van het einde van de wapenstilstand. Vanwege het geweld in de Somalische stad zijn bewoners gevlucht en werden scholen gesloten. Andy Murray, de nieuwe nummer 1 in de tenniswereld, heeft het Masters toernooi van Parijs gewonnen. In de finale versloeg de Schot de Amerikaan John Isner in drie sets. Murray gaat sinds gisteren aan kop in de wereldranglijst... toen hij de halve finale in Parijs won... doordat zijn tegenstander zich vanwege een blessure afmeldde. Het weer vanavond en vannacht valt er vooral aan zee nog een bui, mogelijk ook met natte sneeuw.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 Hele goede avond. Je luistert naar Peaceful Radio. New Age muziek hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma op CFM Zandvoort. Het is vandaag aflevering 1200. En 1200, ja, dat is dan toch weer een, een feestje waard. En dat gaan we vieren op de volgende wijze. Dat ik de 30 absolute nieuwe tracks gaan draaien. Of uit de nieuwste albums, de 30 nieuwste albums eh, die uh, afgelopen tijd bij Peaceful Radio zijn binnengekomen. Het eerste album, en dat is een club die ook een feestje viert, dat is maar dan een veel groter feest. Dat is Arc Music. Ze hebben een eh, promotie dubbel cd uitgebracht met Celebration World Music 50 Years, 40 jaren bestaan zij al en hebben ongelooflijk albums uitgebracht. Al van muziek over de hele wereld. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard. Ik kon zelfs naar een feestje toe van hun. Ik moest er natuurlijk afslaan, want rete druk hier. En, eh, maar goed, uh, desalniettemin is het eh, toch heel erg leuk dat, zij, dat er aan je gedacht wordt.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 I offer everything when I renounce my life. There is nothing you could ask, it's too great a sacrifice. Will you marry me? I will honor thee. Am I worthy of the love that you bestow upon me? will you marry me? As I stand before thee, I am naked in my heart, and I do adore thee. Will you marry me? You are the love of my life. Well, I went down to the river and I purified. Sometimes I crumble, sometimes I'm on bended knee. Sometimes I simply cannot bear the love you pour down on me. It's just too beautiful, it's just so heavenly. Will you take this golden ring and will you marry me? These are my precious days, these are my wonder days.